2 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Vindt het een schande dat de vreemdelingenpolitie een Armeense moeder zonder haar kinderen het land heeft uitgezet. Ze noemt het gruwelijk en vraagt zich af wat daarvan het landsbelang is. De uitgeprocedeerde Armeense vrouw werd vorige week opgepakt toen haar twee kinderen van 11 en 12 uit logeren waren. Vanmorgen werd ze zonder kinderen op het vliegtuig gezet. Ombudsvrouw Kalverboer had de indruk dat staatssecretaris Dijkhoff nog aan een oplossing werkte, Volgens Kalverboer is de uitzetting in strijd met alles waar kinderen recht op hebben. Een collectief van varkenshouders wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van recente stalbranden. De varkenshouders maken zich zorgen over het grote aantal branden. Vanochtend gingen honderden varkens dood door een brand in een schuur in Agelo. De varkenshouders willen weten wat de oorzaken van de recente branden zijn, zodat de sector soortgelijke branden kan voorkomen. Noord-Korea heeft zijn ambassadeurs uit China, Rusland en enkele andere landen naar Pyongyang gehaald voor gezamenlijk overleg. Ook de permanente vertegenwoordiger van Noord-Korea bij de Verenigde Naties is daarbij. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap is het nog onduidelijk waarover wordt gepraat, maar vermoedelijk gaat het over de toegenomen spanningen tussen Noord-Korea en de VS. De politie heeft op de A29 bij Waal zes illegalen uit een koelwagen gehaald. Ze waren in Frankrijk ingestapt en hadden zich verstopt tussen een lading meloenen. De zes komen uit Iran, twee van hen zijn onderkoeld. Ze zijn overgedragen aan de Vreemdelingendienst. De Big Ben in Londen zal vanaf volgende week vier jaar lang niet meer elk uur luiden. Het bijna 14.000 kilo wegende uurwerk wordt gerenoveerd. De Big Ben is nog wel te horen tijdens belangrijke evenementen zoals Oud en Nieuw.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 Zandvoort. take a path.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 still remember these old country lanes when ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 走。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 cachant l'effort dans le griffoir, et une creepy song en étendard qui fait.